Burgemeesters van 40 gemeenten verzetten zich tegen het uitzetten van asielzoekers als dat leidt tot onrust in hun gemeente. Binnenkort sturen de burgemeesters een brief aan minister Leers over de politieinzet bij het uitzetten van asielzoekers. Ze vinden dat zij en niet de staat moet beslissen of de politie wordt ingezet. In een reactie zegt Leers dat burgemeesters niet gaan over het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Volgens hem gaat de vreemdelingenpolitie daarover en valt die rechtstreeks onder de minister. De politie in Lochem is een onderzoek begonnen naar een uit de hand gelopen 1 april grap. Onbekenden hadden een pakketje voor de deur van een synagoge gelegd. Politie besloot daarop een aantal omwonenden te evacueren en ook werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die heeft het pakketje gedemonteerd en toen bleek dat het om een 1 april grap ging, al dus de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De burgemeester van Lochem spreekt van een 1 april grap die alle perken te buiten gaat. Oud-president Miguel de la Madrid van Mexico is overleden. Hij was president van 1982 tot en met 1988. De la Madrid wordt met name geprezen door liberalen. Onder zijn leiding werd een groot deel van de publieke sector in Mexico geprivatiseerd. Tijdens zijn presidentschap werd Mexico getroffen door een aardbeving waarbij 9000 doden vielen. En de la Madrid weigerde toen internationale hulp. Dat leverde hem veel kritiek op. Miguel de la Madrid was 77 jaar. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam vaart dit jaar voor het eerst een Turkse boot mee. Dat is bekend geworden bij de loting voor de botenparade. Organisator ProGay is blij met de Turkse boot. Die zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen van Turkse afkomst zijn. Maar dat die door het taboe op homoseksualiteit onzichtbaar blijven. Het weer in het noorden bewolkt, kans op regen, minima tussen 0 en 5.